Volgens correspondent Jeroen Wollaars ligt er een akkoord, maar moet dat eerst nog worden voorgelegd aan de separatisten. Hij verwacht dat die de tekst zullen goedkeuren omdat ze niet tegen de wil van Poetin willen ingaan. De Eurolanden praten maandag verder met Griekenland. Er is nog geen akkoord met de nieuwe Griekse regering over de financiële hulp aan het land. De Griekse minister Varoufakis zei dat het nooit de bedoeling was om nu al een akkoord te sluiten. Maar bronnen rond de onderhandelingen zeggen dat Varoufakis al wel akkoord was met een verklaring, maar dat die is teruggefloten door Athene. In Colombia is een Nederlander vrijgelaten die daar vorige maand werd gegijzeld door strijders van de guerrillabeweging ELN. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de man van 52 is vrijgekomen na intensieve inspanningen van de Nederlandse ambassade in Bogota. Over de identiteit van de gegijzelde is verder niets bekendgemaakt. gemaakt. Een filmopname bij een wasserette in Tilburg heeft tot consternatie geleid. Buurtbewoners en de politie dachten dat er een gewapende overval aan de gang was. De filmmakers hadden van de eigenaar van de wasserette wel toestemming om in de zaak te filmen, maar ze hadden de politie, de gemeente Tilburg en de buurtbewoners niet geïnformeerd. In Florida is een satelliet gelanceerd die moet waarschuwen als er op de zon gevaarlijke uitbarstingen zijn. De NASA-satelliet gaat de zon op ruim anderhalf miljoen kilometer van de aarde in de gaten houden. Zonnestormen kunnen op aarde het gsm-verkeer, GPS-systemen en elektriciteitsnetwerken verstoren. Het weer op sommige plaatsen komt nevel of mist voor die in de loop van de ochtend oplost. De zon gaat daarna geregeld schijnen, vooral in het zuiden. Het blijft droog en het wordt een graad of 7. Dit was het en...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 Lean on. us to stop. It misleads, it's to the easy to fall. The number is sitting in cause and intended on that it didn't win a league. Wanna come again, again and again. Now tell me what you are gonna do.